7 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Eén op de vijf middelbare scholen wil, zonder dat het RIVM dat adviseert... dat leerlingen mondkapjes opdoen op school. Blijkt uit een rondgang van de NOS langs 100 scholen. Leerlingen moeten vooral een mondkapje dragen in lessen waar afstand houden moeilijk is... zoals techniek of bij het wisselen van een klaslokaal. Op de partijconventie van de Republikeinen in North Carolina hebben verschillende sprekers de boodschap afgegeven dat chaos dreigt als de democraten aan de macht komen. Ze waarschuwden voor een socialistische staat waar geweld aan de orde van de dag zal zijn. Aan het woord kwamen onder meer ex-VN-ambassadeur Nikki Haley en Donald Trump Jr. In Kenosha, in de Amerikaanse staat Wisconsin, is de Nationale Garde ingezet om nieuwe plunderingen en vernielingen te voorkomen. Het is onrustig in de stad sinds daar zondag een zwarte man werd neergeschoten door de politie. Zijn situatie zou inmiddels stabiel zijn. Ook in andere Amerikaanse steden zijn mensen de straat uit protest tegen het politiegeweld opgegaan. Wat de aanleiding was van het schietincident zondag is nog onduidelijk. Reisorganisatie TUI gaat vandaag vakantiegangers terughalen uit Spanje. Sinds middernacht is het reisadvies voor het land aangescherpt naar oranje... waardoor alleen noodzakelijke reizen nog zijn toegestaan. Reiskoepel ANVR gaat ervan uit dat er nu vele duizenden Nederlandse vakantiegangers in Spanje zijn. Usain Bolt heeft corona opgelopen. Dat gebeurde vermoedelijk vorige week toen de voormalige atleet zijn 34e verjaardag vierde in zijn huis in Jamaica. Bolt besloot een dag later om zich te laten testen. Het Jamaicaanse ministerie van Volksgezondheid maakte de uitslag bekend. Usain Bolt zit in quarantaine. Het weer, de bewolking neemt toe en het gaat regenen. De meeste regen valt vandaag in de noordwestelijke helft van het land.